uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een ongeval in Oudenhoorn in Zuid-Holland... is aan het einde van de afgelopen avond een voetganger aangereden door een auto. De vrouw kwam in het water terecht en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de dorpsweg. De bestuurder van de auto is na het ongeluk weggereden. De Tweede Kamer in Spanje heeft ingestemd met een wetsvoorstel... waardoor uitdrukkelijke instemming nodig is voor seks. De Senaat moet de Ja is Ja-wet ook nog aannemen... maar dat wordt gezien als een formaliteit. In de nieuwe wet worden seksueel misbruik en aanranding... onder alle omstandigheden gezien als verkrachting. En daarop staat maximaal 15 jaar gevangenisstraf. Verder worden intimiderende complimenten... en de verspreiding van seksueel getinte video's strafbaar gesteld. Van der Valk gaat tijdelijk 75 asielzoekers opvangen in kasteel Meerwijk in Den Bosch. De hotelketen reageerde op de oproep van staatssecretaris Van der Burg... om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel zo snel mogelijk te ontlasten. Het hotel werkt samen met het COA voor de opvang. De asielzoekers mogen drie maanden blijven. Ook elders in Nederland zoeken gemeenten naar opvangruimte. In Leek in Groningen werd vandaag een topsportcentrum omgebouwd tot noodopvang. De toetsenist van de Britse synthpopgroep Depeche Mode, Andy Fletcher, is overleden. Fletcher richtte Depeche Mode op in Engeland in 1980... samen met mede-synthesizerspelers Vince Clarke en Martin Gore. En ook zanger Dave Gahan deed mee en completeerde zo de band. Een jaar na de oprichting hadden ze al meteen hun allergrootste hit... I Just Can't Get Enough. En dat nummer wordt nog steeds veel gedraaid op de radio. Er volgden nog meer hitnoteringen waarvan Enjoy the Silence de grootste was. Alleen in het noorden valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar minimaal 10 graden. Overdag ook nog in het noordoosten een bui. Verder vrijwel droog.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 I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip inside it. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta you out before I am it for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma break a check out and bust your neck down.